Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland verlaten. Het moet mogelijk blijven voor reizigers om in de bus een kaartje te kopen met contant geld. Reizigersorganisatie Rover en andere consumentenorganisaties pleiten daarvoor in een brief van de Tweede Kamer. OV-bedrijven hebben na gewelddadige overvallen besloten vanaf 2018 geen geld meer in de bus mee te nemen. Rover denkt dat bepaalde groepen reizigers, zoals mensen met een verstandelijke beperking of toeristen, daardoor minder vaak de bus nemen. Minister Schippers gaat overleggen met ziekenhuizen en ambulancediensten in Noord-Holland en Flevoland over problemen op de spoedeisende hulp. In die provincies zou het regelmatig voorkomen dat ambulances niet terecht kunnen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, omdat de spoedeisende hulp daar vol is. Het kabinet is verrast door die berichten. In de eerste vier maanden van dit jaar hebben ruim 3 miljoen mensen een bekeuring gekregen voor een verkeersovertreding. Dat zijn er een half miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste werden geflitst voor te snel rijden. Agenten schreven juist minder bonnen uit omdat ze het druk hebben met de vluchtelingenstroom en de terreurdreiging. Steven Kruiswijk verstevigt zijn leidende positie in de ronde van Italië. In de bergrit van vandaag werd hij tweede achter de Spanjaard Valverde. Kruiswijk wist zijn voorsprong op de nummer 2 in het klassement, Esteban Chaves, te vergroten. Favoriet Nibali zakte nog verder weg. De Italiaan staat nu op ruim 4,5 minuut van Kruiswijk. Het weer, vanavond minder wind en het koelt af naar een graad of 10.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en de afrit Bunschoten 14 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Breukelen 5. En ook op de rijbaan richting Den Bosch trouwens bij Utrecht file rijden. Verderop naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en de afrit Geldermalsen nog eens 8 kilometer. De A4 Amsterdam-Rotterdam bij Nieuw-Vennep 9. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Beverwijk 12 kilometer de A9 Alkmaar-Diemen. Bij knooppunt Hodendrecht 4. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Hooggraven 5 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 7. En vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giezendam 8 kilometer.